uur. Dit is Lieselot Tansen met het Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry heeft Turkije gewaarschuwd dat de relatie tussen beide landen verslechtert als de Turken doorgaan met te insinueren dat Amerika een rol heeft gespeeld bij de mislukte staatsgreep van vrijdag. Een Turkse minister beschuldigde Amerika gisteren zelfs van directe betrokkenheid. Kerry heeft zijn Turkse ambtgenoot laten weten dat dergelijke uitlatingen kant nog wal raken en slecht zijn voor de verhoudingen. De Turkse president Erdogan wil dat de Amerikanen de invloedrijke geestelijke Gulen uitleveren. Erdogan denkt dat hij achter de mislukte staatsgreep zit. Gulen woont sinds 1999 in Amerika. Twee jaar na de ramp met vlucht MH17 herdenken nabestaanden vandaag hun omgekomen familie en vrienden in huizen niet ver van Schiphol. Alle 298 namen van de slachtoffers zullen worden voorgelezen. Rond de tijd dat het radiocontact met de Boeing 777 van Malaysia Airlines verloren ging, is er een minuut stilte. Dat is om tien voor half vier. De MH17 werd toen boven Oost-Oekraïne uit de lucht geschoten door, met naar later bleek, een roekboekraket. Op uitnodiging van de nabestaanden is premier Rutte ook bij de herdenking, maar hij zal niet spreken. Vijfhuizen is gekozen omdat daar volgend jaar een monument voor de slachtoffers wordt onthuld. In Leiderdorp woedt al uren een zeer grote brand in een loods bij een afvalverwerkingsbedrijf. Brandweerlieden uit de hele regio helpen om het vuur te bestrijden. De brandweer laat de loods nu gecontroleerd uitbranden. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De rook trekt grotendeels weg over de polder, waardoor de overlast voor omwonenden meevalt. Wel zijn in de omgeving van het bedrijf aan de rand van Leiderdorp enkele wegen afgesloten. Het weer bewolkt en er valt lokaal wat neerslag. In de middag klaart het vanuit het noordwesten op en blijft het droog. Het is dan 21 tot 24 graden.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 Iedereen probeert een graantje mee te pikken van een druilerig zonnetje. Voor deze week heb ik songs opgezocht die vooral de zomer als onderwerp hebben. De start is echter voor de Canadese formatie South Mountain, die op tournee zijn en hun bagage bevat ook het nieuwe album Kicken and Swingen. De openingssong A11 wordt vertolkt door Kirk Benaar. Fiddlespeelster Lindsay Beckett heb je nog nooit horen zingen op cd, maar er komt vanaf vandaag verandering in als ze Old Fashioned Love vertolkt. Tot slot horen we Jay Reel in de Ricky's Cake song Waiting for the Sun to Shine. Veel luistergenoegen. I just came in here from force of habit. I don't intend to spend too much time in here. But I saw you heading for the jukebox. And if you play A11, there will be tears don't know you from Adam, but if you're gonna play the jukebox, please don't play A11.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 Cindy Lauper is inmiddels de 60 gepasseerd, waardoor haar stem doorleefder klinkt dan in de jaren 80 en toch wel enigszins tot mijn verbazing gemaakt lijkt voor country. Hier is mijn favoriete song Funnel of Love. e zou nu de jingle, herkent u deze nog moeten draaien, want de zomerhit All Summer Long dateert alweer uit 2007.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 De Mavericks stonden onlangs op Bospop in Weert. Ik heb niet gehoord of ze in de smaak zijn gevallen. Zelf vind ik de formatie wel een groep die bij de zomer past. Als act van de maand presenteren ze zich met All You Ever Do Is Bring Me Down. De Amerikaanse singer-songwriter Gretchen Peters maakt inmiddels al zijn 20 jaar platen. Gretchen Peters verdiende vorig jaar haar plekje in de Nashville Songwriters Hall of Fame. I got sand between my toes Beach door this late August heat. I got a top 40 radio song stuck in my head. Can't shake it loose, can't get myself out of bed. And I'm tired of the TV news. Think I'll read a book instead. all summer at this place on the strip. Busting all kinds of business for two bucks and tips. I got a long list of reasons and a very short fuse. A half bag of cigarettes and a Dat was Gretchen Peters met Summer People. Nu aandacht voor de original van deze week. Uitgestrekte prairies, waar de wilde paarden achter een roodkleurige horizon verdwijnen. Waar de koeien elkaar voordrijven en de kampvuren vooral in de harten van de cowboys branden. Maar ook de watervallen uit de bergen, die schuimen van genot en baden in natte mistwolken. Die beelden krijg ik bij de liedjes van Ian Tyson. Met een stem even kristalhelder als het water uit de bergen. Summer Wages. de original van deze week. Never hit 17 when you play Day hogs will ride with you. And never leave young woman alone with your friend slippery city shoes, Lord, I swore I would never do that again. Through the gray, fog bound streets where the cedars. See You in Summer met Kayla Taylor. October sun through the fallen leaves Chills coming in on a Tennessee breeze I'm missing you and wishing you were missing me Nights get long as the days go by Birds flying south in the cold blue sky. If I could close my eyes and turn back time, I know where. country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Een vast onderdeel in dit programma vormt een drietal songs uit eigen land. De Tex-Mex vind ik bij de zomer passen zoals bier bij een café. Dat genre wordt ook in ons land gemaakt, waarvan ik twee voorbeelden heb geselecteerd. Als eerste luisteren we naar Dwayne Vrijde en de Tex-Mex Explosion met hun versie van Serenata Norteña. luisteren ook naar Pinchitos Caliente met Nuevo Laredo. Daartussen vinden we Major Dundee terug met het mooie Adios Amiga. Al sonar del bajo sexto, al compar del contrabajo y el arrullo de acordeón, en esta noche cantada Hace tiempo que te quiero, hace tiempo que te adoro con todo mi corazón. Y te juro que no miento, pues jamás un buen que no venga borderline. You were the sweetest love I never We City Brian Wright's debuutalbum Honky Tonkitis is een verzameling van songs over het echte leven. En dat is de wijze waarop countrymuziek wordt bedoeld. Mooi voorbeeld daarvan is Summertime. day. School is out, work is done. Fresh cut jeans on my new swim trunks. Tie off a boat, pitch a tent on the ground. Sing me a song when the sun goes down. I love that summertime. I love that summertime. Turn the kids loose, watch them run. Long chair chilling with a cold one. It sure feels good in the sunshine. But I love that summertime. Rise and shine fishing pole. Mama cooking eggs on the old ground stove. Daddy sipping from a coffee cup. The water is smooth, y'all better get up. Don't pull back, keep a tight line. Let the boat do the pulling and you'll be just fine. I love that summertime. I love that summertime. Turn the kids loose, watch them run. A lawn chair chilling with a cold one. sure feels good in the sunshine. Well, I love sure is fine, like a big watermelon hanging on a vine. Green egg, barbecue, ice cream, homebrew, swimming pool, slip and slide, fireworks, fireflies. Little dog licking chicken grease on the ground. Big dog's begging me to hose him down. Break him out, tune him up, and gather round. country band swinging when the sun goes down. I love that summertime. I love that summertime. Turn the kids loose, watch them run top off a cold one. It sure feels good in the sunshine, but I love that summertime. I love that summertime, yeah. Me and you dancing in the moonshine. Die tour werd opgenomen in Nashville, waar Cindy Lauper niet alleen werd bijgestaan door een aantal gelouterde countrymuzikanten, maar ook door collega's van naam en faam, onder wie Willie Nelson, Jewel, Alison Krause en Emmylou Harris. Op die tour gaat Cindy Lauper aan de haal met een aantal countryklassiekers, en dat gaat haar verrassend goed af. De muzikanten die de Amerikaanse omringen zorgen voor een heerlijk traditioneel countrygeluid. De muzikanten die de Amerikaanse omringen zorgen voor een heerlijk traditioneel countrygeluid dat doeltreffend binnen de lijntjes kleurt, waarna Cindy Lauper het af mag maken met haar vocalen. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. I left you this morning Couldn't take anymore You left and you that I'd come back. He knew what I'd do, and you know you were right. Cause I'm back here tonight, begging to you.